Uur. Jelle Seubring met het NOS Journaal. Als het aan de Verenigde Staten ligt, zal Europa straks niet meepraten met de vredesonderhandelingen tussen Oekraïne en Rusland. De Amerikaanse regering van president Trump vindt wel dat Oekraïne aan moet schuiven, maar ziet geen plek voor Europese landen. De afgelopen dagen drongen Europese landen erop aan om hen juist wel te betrekken. Ook Oekraïne wil dat Europa aanschuift. President Trump zei deze week dat wat hem betreft de onderhandelingen onmiddellijk moeten beginnen... maar benoemde toen niet of Europa daar een rol in zou spelen. Voor de vijfde keer in een paar weken tijd is er in Brussel geschoten. Gisteravond was er een schietpartij bij een metrostation in de Brusselse gemeente Anderlecht. Daarbij viel één dode, volgens de Belgische media een jongen van 19. De nieuwe schietpartij gebeurde op het moment dat zo'n 70 meter verderop agenten stonden. Bij hetzelfde metrostation waren eerder ook al beschietingen. Het Belgische Openbaar Ministerie gaat bij de eerdere incidenten uit van afrekeningen in het drugsmilieu. Of er een verband is met de dodelijke schietpartij van gisteravond moet nog blijken. Er is nog niemand aangehouden. In Oostenrijk heeft een man mensen neergestoken op straat in de stad Villach in het zuiden van Oostenrijk. Een kind van 14 is daarbij omgekomen. In totaal raakten er vier mensen gewond. Een maaltijdbezorger die het zag gebeuren wist met zijn auto de aanvaller te raken... waardoor die kon worden opgepakt. Volgens de politie gaat het om een man van 23 uit Syrië... die een verblijfsvergunning voor Oostenrijk heeft. Het Leids Cabaret Festival is dit jaar gewonnen door David van Rosmalen. Volgens de jury is van Rosmalen muzikaal, scherpzinnig... en kan hij goed uit de voeten met taal. De dichter en cabaretier won zowel de juryprijs, de prijs van de studentenjury... en werd ook door het publiek in de Leidse Schouwburg uitgeroepen tot winnaar van het cabaretfestival. Het weer. In het zuiden valt sneeuw, waardoor het ook glad kan zijn. In de rest van het land is het droog en vriest het licht. In de ochtend kan het nog glad blijven. Smiddags schijnt de zon en wordt het een graad of drie.